uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Veel maatregelen tegen het coronavirus zullen waarschijnlijk nog maanden van kracht zijn. Dat leiden virologen van drie universiteiten af uit de statistieken van het RIVM. Een van hen zegt dat er op zijn vroegst pas in juli misschien weer wat ruimte komt. De beperkende maatregelen die de overheid heeft genomen... zullen langzaam worden moeten afgebouwd, afhankelijk van het besmettingsgevaar. Dat betekent dat bijvoorbeeld het verbod op evenementen... waarschijnlijk pas als een van de laatste maatregelen wordt opgeheven. Grote afvalverwerkers in Nederland registreren lang niet alle CO2 die ze uitstoten, blijkt uit onderzoek voor de krant Trouw. Al het organische afval dat wordt verbrand, zoals etensresten, planten en GFT-afval, geldt als CO2-neutraal en hoeft niet mee te worden geteld. Maar er komt bij de verbranding wel broeikassen vrij. De redenering is dat die uitstoot wordt gecompenseerd doordat andere planten CO2 opnemen. Al met al zou er jaarlijks 3 megaton broeikasgassen buiten de boeken blijven. Dat is de uitstoot van 375.000 huishoudens. Het aantal doden door het coronavirus in Duitsland is opgelopen naar 872, meldt het Robert Koch Instituut. Dat zijn er 140 meer dan gisteren. Het aantal besmettingen staat nu op ruim 73.000. De meeste besmettingsgevallen zijn in Beieren. De directeur van de Tour de France hoopt dat de koers nog altijd op 27 juni van start kan gaan. En als dat gaat gebeuren, dan verwacht hij dat het publiek gewoon welkom is. Eerder noemde de Franse minister van Sport het een optie om de Tour de France te rijden zonder toeschouwers. De Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers maakt zich zorgen over de bestrijding van de eikenprocessierups, meldt NRC. Door de coronacrisis is er mogelijk een tekort aan beschermende pakken die nodig zijn om de nesten van de rups te verwijderen. Zonder die pakken gaat dat hartstikke fout, al dus de hoveniers. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af... met in de middag kans op een bui. Het wordt een graad of 11. In het weekend meer zon en hogere temperaturen.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 Live, dit is ZFM. What would you think if I sang out Would you stand up and walk out on me? Lend me your Goedemorgen, Zandvoort. Het is donderdag 2 april. Dit is ZFM Live. We zijn er weer. We zijn weer in de lucht. Heerlijk om weer terug te zijn. En eh, ja, dit is het ochtendprogramma voor jullie. Dus kom met je opmerkingen op hashtag ZFM Live. Live. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 12 uur vandaag bij je. En we begonnen vandaag met de Beatles. En daarna lekker met een raam over de Cruel Summer. Ja, en ik zei het al, dit is, programma is voor jou. Dus heb je een oproep, wil je iemand een hart onder de riem steken... wil je een opmerking maken, dat kan op hashtag ZFM Live op Instagram. Mail naar de redactie, zfmzandvoort.nl of maak een persoonlijk bericht op Instagram. Op onze pagina. bye-bye tonight. Say you'll be mine, just a little bit of love is worth a moment of your time. Knocking on your door, just a little, so cold outside. this just might hurt Legend, Save Room. Hier bij ZFM waar het 13 over 10 is. En ja, even een speciaal bedankje aan onze schoonmaakster. Beb is gistermiddag extra langsgekomen hier in de studio. Heeft alles ontsmet. Alle plopkappen, tafel, alles is spik en span. En we kunnen gewoon weer radio maken vandaag. Heerlijk. Dankjewel Beb. Ja, wat gaan we nog meer doen vandaag? Straks rond de klok van half elf hebben we Jelme Koper weer met het laatste nieuws. Mede wat er allemaal op tekst tv staat.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 Vlak bij mijn verdriet. Hoe zou het zijn als ik dat niet had gehad? Hoe zou het zijn zonder krabbels op een blad? Ik volg de muziek zodat we doorgaan. Op de route onderweg naar de kern van mijn hart. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Vergeten we de tijd? En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang de weg kwijt. Dus ik vraag, ga je mee? vergeten we de tijd? Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om ons stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om ons stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven door kan gaan. jaar later zit ik rustig op de kaart. Te staren hoe de schepen varen. Zo'n honderd liedjes verder, de meeste voor mezelf. En een paar voor een ander, nog een shout naar Dre Hazes. Hoe zou het zijn als ik hier niet was geweest? Zonder woorden om te delen als de spiegel van de geest. Het leven is te mooi om niet te vieren. Maar zonder de muziek is maar een tiende van je feest. En als ik wist wat ik deed, dan was ik al lang verloren. Dus ik vraag, ga je mee? Dan vergeten we de tijd. Ja, we dansen de zon te laat om stil te staan Ja, we dansen dus op, op Zodat het leven erop kan gaan Ja, we dansen dus op, op Het is te laat om stil te staan Ja, we dansen dus op, op Zodat het leven erop kan gaan En Als ik wist waar ik denk Als ik vraag, ga je mee? Ga je mee? Ga je we de tijd? Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om al stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven door kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om al stil te staan. Ja, we dansen de zon de zon. Ja, dat was Diggy Dex met De Zon op. Nieuwe plaat, lekker om weer te horen. 20 over 10 hier bij ZFM en ik wil het even met jullie over de bussen hebben. Want dat is een beetje onduidelijkheid over. Rijden de bussen nou en eh, kun je daar gewoon mee? Ja, de bussen rijden gewoon. Lijn 80, lijn 81 van eh, Zandvoort richting Haarlem eh, gaan gewoon. Eh, wel met een aangepaste dienstregeling. Ehm, de, sowieso is ook, met deze natuurlijk, in het centrum de bushalte vervallen... en die staat nu bij de Watertoren. Maar belangrijk, stap achterin. Voor de veiligheid van de buschauffeur is de voordeur gewoon dicht. Dus je moet achterin stappen, maar dan kun je gewoon met de bus. En het is een zondagsdienstregeling. yes, I do. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with I wanna hold your hand, oh, if I can, just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that. doet dat hij nog een tijd in Haarlem gewoond heeft. Hier bij ZFM. Vijf voor half elf. Ik ga zo bellen met Jelme Koper. En dan eh, horen we het laatste nieuws over eh, het coronavirus in Zandvoort. En eh, hij houdt het allemaal bij voor ons voor Text TV. Dus goed om met hem zo te spreken. Ik probeer verbinding met hem te maken. En tot die tijd, Beyoncé. closet. That's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. And keep talking and mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time? And it's my name that's on that tag. So remove your bag. Let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about I'll never ever find a man like you. You got me to stay. You must not. haven't lied to you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you by tomorrow. don't you ever for a second get to thinking irreplaceable. So go ahead and get gone. Call up that chick and see if she's home. Oops, I bet you thought that I didn't know. What did you think I was putting you out for? Because you was untrue, rolling her around in the car that I bought you. Baby, drop them keys, hurry up before your taxi leaves. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool, talking about I'll never ever find a man. C hier bij ZFM. En eh, als het goed is, eh, hangt in de telefoon. Jelmer Koper, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar is hij. Jammer, ik zie eh, meer dan 21 pagina's coronanieuws op onze tekst-tv van ZFM, kanaal 40 Ziggo. Ehm, wat is er allemaal bijgekomen? Wat is de stand van zaken op dit moment? Er is ten opzichte van gisteren weer een aantal dingen bijgekomen, waaronder het bericht over de dagjesmensen naar Zandvoort. want ook eh, die maatregelen worden gehandhaafd eh, en verlengd tot en met 28 april. Dan heb je het over die eh, sluis die op de zeeweg en bij de rotonde staan... waar mensen gecontroleerd worden. Ja. de Zandvoortse Courant schreef gisteren dat ondanks het mooie lenteweer uh, in aantocht, en het is eigenlijk al continu mooi weer, het mm is om naar het strand en de duinen te komen, maar tot na de orde zal Zandvoort afgesloten blijven voor de mensen. Dat geldt dus- volgens mij niet voor de waterlijnduinen, hè? Want Mensen kunnen gewoon uh, eh, eh, linksaf de duinen in. Ja, dat weet ik. Bij het pannenkoekhuis dus. Nou ja. goed, ook daar is al natuurlijk een oproep geweest van ga vooral eh, een ommetje doen in je eigen omgeving. Dus ga naar het park of ga naar het bosje bij jou in de buurt. Maar ga niet met z'n allen naar al die grote parkeerplaatsen... waar we met z'n allen gaan zitten. En dan de natuur in achter elkaar aanlopen. Dus ik denk dat ze daarbij de waterlijn dan ook maar weer rekening mee houden. Ja, inderdaad. En dan had je nog volgens mij iets over de sport. Ja, onder andere ook over de sport. Want eh, eh, de voetbal in Haarlem meldt eh, op hun site. Dat naar aanleiding van de, maat, de persconferentie van premier Rutte... de KNVB heeft besloten om het lopende voetbal, dus bij de amateurs... Te, te, stoppen, dus af te lassen. En het seizoen is ten einde, schrijft de site. Per direct worden de competities gestopt en zal er geen eindstand komen. Dit betekent dat er geen kampioenen en ook geen club zullen promoveren en of degradanten zullen zijn. En volgend seizoen start iedereen in de klasse waar dit seizoen in gespeeld werd. Dus, dus dat, seizoen is echt afgelopen, hè? Ja, voor de, eh, voor de, voor de profs eh, zijn ze nog aan het praten. Ik zag dat eh, Ajax die wil volgens mij niet meer doorspelen. Het wordt ook allemaal heel ingewikkeld en daar gaat de KNVB over praten. Ja, inderdaad. Samen met ook al een aantal andere clubs. Uh, Fortuna Sittard, maar daar komt de KNVB later op terug. Uh, nog uh, om daar meer duidelijk over te maken. En dan hebben we nog iets wat niet meteen met eh, corona te maken heeft. Dat is ook wel maar in deze wel tijd. gisteren uh, in het, eh, naar buiten is gekomen... is dat de provincie Noord-Holland naar de rechter is gestapt... om een uitweg naar, naar het Ja, ik zag het. Het gaat over die weg vanaf het circuit. Ja, ja. de provincie Noord-Holland tekent beroep aan tegen een vergunning... die door de gemeente Zandvoort aan het circuitpark is verleend... Eh, nou, misschien eh, is het plaatje wel bekend. Dat gaat om een uh, looproute. Mhm. Zeg maar, die moet worden gebouwd. En dan gaat het om een klein stukje waar dan... ja, de mensen naar het circuit gaan, hè? Ja. En volgens mij maakt de provincie zich nou heel erg druk over de veiligheid van de fietsers die er dan langs moeten. Of die kruisen dan die route of zoiets. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, het is natuurlijk allemaal met, te maken met de Formule 1 natuurlijk. Maar die is nu ook uitgesteld, dus misschien hebben ze daar nu wat meer eh, tijd voor. Ja, ik zag op, eh, op uh, eh, TV zag ik inderdaad ook de uitspraak van Jan Lammers... die zich echt afvraagt of we het wel willen in, in augustus. Hij zegt zoiets van, ja, als het, stel dat we in juni, juli weer naar buiten mogen... willen we dan zo kort daarop wel weer zo'n enorm evenement in Zandvoort... zegt Jan Lammers op tekst. Ja, dat is heel, begrijpelijk en dat geldt natuurlijk ook voor andere landen. Ja. Het zal heus niet de dag daarna meteen weer hetzelfde zijn. Wat ik wel een heel leuk eh, artikel vond, dat zag ik ook op jouw eh, tekst-tv. Ik inmiddels al jouw tekst-tv, maar jij coördineert hem. Is het bericht van die uh, raceteams die allemaal zeggen van... ja, Formule 1 gaat niet door en wij hebben hele slimme technici. Wij helpen met het ontwikkelen van beademingsapparatuur. Ja, dat klopt inderdaad, ja. ja. Dat is, en ook het team van, van Max is daar, is daar heel druk mee. En die, ja, die hebben de motoren aan de kant gezet... en die zijn aan het sleutelen aan geavanceerde beademingsapparatuur. Dat vind ik echt een heel mooi initiatief. Ja, inderdaad ja, je ziet natuurlijk meer hè, dat eh, ook meer sport, maar ook andere mensen eh, met initiatieven komen. Teams en zo. Ja, want dat, dat zag ik inderdaad ook op, op Er zijn echt ook in Zandvoort van die, van die initiatieven met, met kaartjes voor de eh, zorgpatiënten. En, een, iets van een hele berentocht. Ik zie ook mensen bij mij door de straat lopen. Ja. Heb je al een beer achter je raam staan? <laughs> nee, dat niet. Maar dat artikel kan ik er wel even bij pakken. Tenminste, dat staat niet op ons eigen tekst-tv, maar daar kwam de Zandvoortse Courant mee. Ah, daar heb ik het. Eh, er is natuurlijk een landelijke actie gestart, de Beria. En die is nu ook eh, in Zandvoort aanbeland. En iedereen doet massaal mee, want eh, verspreid door het dorp staan er al ruim 300 beren voor het raam. Ja. Nou kan het natuurlijk ook één iemand zijn met 50 beren, maar dat... Nee, <laughs> nee het is de bedoeling dat iedereen één beer uh, voor het raam zet en dat eh, de, actie, eh, de actie is geïnspireerd op het prentenboek We gaan op berenjacht. Ja. En de bedoeling van de berenjacht is dat ouders samen met hun kinderen... Eh, als ze één keer per dag een frisse neus kunnen halen met deze ludieke actie, Ja, korte wandeling, hartstikke leuk voor kinderen. Ja, want je gaat dan inderdaad uh, met, met, op, op, met, met die je volgens mij op internet vindt... ga je kijken waar je die beer dan in het dorp kunt vinden. Ja, inderdaad. Ja, ah. de, mensen die delen het op, eh, op internet en dan, eh, op, of op Facebook. Het is een Facebook-actie. Ja. En dan eh, kan je je eigen dorp kijken of je hem terug kan vinden. Ah, echt een hartstikke leuk, leuk initiatief is dat. Ja, zeker. Verder Jan, heb je nog iets of kom je morgen weer terug in de uitzending? ik kom morgen zeker nog even terug, maar ik heb wel iets wat op de voorpagina staat van de krant van vandaag. Oké. want de tentamens van het Gertenbach College worden niet uitgesteld. Oké. Eh, vorige week werd beslist dat de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs dit jaar eh, definitief niet doorgaan. Mhm. In plaats daarvan zullen de schoolexamens, oftewel de tentamens, bepalen of de leerlingen zijn of haar diploma helpt. Ja. En eh, deze schoolexamens gaan dus gewoon door op de datum, op de datum dat al gepland stond. Oké, okay, dat gaat dus gewoon door. voor deze school geldt dat. Oké, dat is bijzonder dus Dat is misschien ook wel fijn voor de leerlingen. Ja, ja inderdaad. Oké, nou, eh, morgen heb ik uh, wethouder eh, Verheijen in de uitzending. Dan gaan we het helemaal hebben over de ondernemers in Zandvoort. En ik ook meteen oproep naar de luisteraars van heb je een vraag aan de wethouder... dat kan natuurlijk via Instagram, hashtag ZFM Live... of laat een persoonlijk bericht. Of stuur een berichtje naar redactie.zandvoort.nl. zfmzandvoort.nl zaterdag komt de burgemeester. Oh, en, en, vandaag zou wethouder Blauw nog, eh, Blauw nog komen, maar die, eh, die kan helaas niet. Dat doen we dan maandag. Dus dan ben je ook weer helemaal bij. Ja, helemaal goed. Eh, ik, ik zal morgen ook nog eventjes inbellen. Misschien dat we dan weer... Hartstikke goed, jammer. Oké, okay, dan dankjewel voor vandaag en dan spreek je morgen weer. Tot morgen. morgen Hoi, en blijf veilig hè. Ja. <laughs> Hierbij hier ZFM Live. En net spraken we met Jelmer Koper die onze tekst-tv bijhoudt. Kanaal 40 van Ziggo, daar kun je dat allemaal terugvinden. Gaan we lekker door met nieuwe muziek, zoals deze van Chris Cross Amsterdam. Amsterdam half negen, aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten, yeah, yeah, yeah, yeah fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het. Klas Amsterdam loopt niet weg. Nee, blijf binnen, blijf thuis. En ja, wat een nieuws van, eh, van Jammer inderdaad... dat die tentamens van het Gettenbach College niet, eh, niet uitgesteld worden. Die gaan dus gewoon door. Wil je daar meer over weten? Het staat voor op de Zandvoortse Courant. Bijna kwart voor elf hier bij ZFM Live. Goedemorgen Zandvoort. I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, sugar, chocolate drip and kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, sugar, chocolate drip and kisses full of love for you. My life has been waiting for your love. My arms have been waiting for your love to arrive. My heart has been waiting, my soul anticipating your love. love that will make. If to me, if I can do all this, well, just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss. Sugar, do I do what? bliss. I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dip and kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honeysuckle chocolate dip and kisses full of love for you. like romance Girl, do I do Oh, you do When I do My love to you Oh, yeah Oh, yes, I got some candy kisses for your lips I got some honey suckle chocolate dip and kisses full of love for you. Oh, ah, yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey suckle chocolate dip and kisses full of love. Duedo, Stevie Wonder. En speciaal voor onze voorzitter, want Maaike Koper houdt heel erg van Stevie Wonder... en van deze oude soul, dus speciaal voor haar. Wil jij ook een plaatje aanvragen voor iemand... die iemand hard onder de riem steken? Hashtag ZFM Live, gewoon via Instagram. Stuur een persoonlijk bericht of mail naar de redactie... zfmzandvoort.nl Ja, dan is het donderdag en op donderdag is altijd Alternative FM. Helaas gaat het vanavond natuurlijk ook niet door... Maar weet je, ik draai gewoon een plaat uit de regio. Dit is Blackbird. Komt uit Amsterdam en heeft een nieuwe single uit. Eyes of a Lion. Blackbird. Komt gewoon uit Amsterdam. Erg leuke band. En eh, ja, leuk. Leuk om te horen. En dat inderdaad als alternatief voor onze uitzending van vanavond van ZFM Alternative. Wat dan helaas niet doorgaat. Ja, en dan is het buiten. Is het blauwe lucht. Het is 10 graden. Het dorp is leeg. Het strand is leeg. Het zijn rare tijden. Zulke rare tijden. Dat, ja, er gebeuren gewoon gekke dingen. Eh, heb je het gezien van die, van die Boeing 747 die opeens niet meer vliegt? Afgelopen weekend uh, werd de landing door NH Nieuws uitgezonden. En die 747's die stijgen dus gewoon nooit meer op. Um, die 747, ja, ik moest opeens aan Urban Fire denken. Er is een liedje, dat komt hierin voor. Dat ga ik nu draaien. Kijk of je het kunt horen. liveke Like Boeing 747 hier in Let's Groove van Urban Fire. En ja, ze zijn dus uitgevlogen, de Boeing 747's van de KLM. Ze starten niet meer, ze stijgen niet meer op dankzij de coronacrisis. Raar nieuws allemaal. Goed, bijna 11 uur. Wij gaan lekker door met uh, eh, de laatste plaat is Liana La Havas. Nog twee minuutjes, dan het journaal. Wat reclames die, die horen, die gaan gewoon door. En dan ben ik weer bij je terug en dan heb ik weer zo'n lekkere oude dance classics voor je. Rumors van de Timex Social Club. Tot zometeen. Oh. stop asking, do you still love me? Don't know what to say. Let's speak. please don't do this. I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. No more hang.